Kees Groot met het NOS-journaal. hij gevangen zitten. Hij mag geen contact hebben met de buitenwereld. Vanmiddag heeft hij voor de rechtbank in Oslo gezegd dat hij met zijn terreurdaden de arbeidspartij zo hard mogelijk wilde treffen. Volgens de Noor van 32 is de regeringspartij verantwoordelijk voor de grote toestroom van moslims. Volgens de rechter zei Breivik dat hij Noorwegen en West-Europa met zijn acties, waarbij 93 mensen omkwamen, wilde redden. Hij vertelde verder dat hij met anderen samenwerkte. Details gaf hij niet. Breivik is officieel beschuldigd van terreur en blijft acht weken in voorarrest. Hij kan in Noorwegen voor terreur tot maximaal 21 jaar cel worden veroordeeld. De Nederlandse staatsloterij heeft een bijzonder cadeau gekregen voor haar 285ste verjaardag. Een bejaarde dammer bezorgde de loterij een lot uit 1809. Er is een ouder lot in het bezit van de staatsloterij uit 1753. De Zaandammer had het lot uit 1809 gekregen van zijn vader, maar hoe die eraan gekomen was is niet meer te achterhalen. Op het lot stond met de hand geschreven 90 gulden. Het lijkt erop dat dat de prijs is die het lot heeft opgeleverd. De Grand Prix of the Sea tussen Texel en Den Helder is afgelast. De zogeheten powerboat races zouden begin volgende maand worden gehouden. De organisatie heeft de stekker uit het evenement getrokken omdat nog niet alle vergunningen binnen zijn. Daardoor heeft een aantal teams niet genoeg tijd om zich voor te bereiden. De Raad van State heeft juist vandaag bepaald dat de wedstrijden met de razendsnelle boten mogen doorgaan. De wattenvereniging wilde dat de races uit milieuoverwegingen werden verboden. Sebastiaan Verschuren is er niet in geslaagd om zich op het WK zwemmen voor de finale van de 200 meter vrije slag te plaatsen. In de halve finale zwom hij de negende tijd, net niet goed genoeg om door te gaan. Het was een fikse tegenvaller voor Verschuren die in de series nog de tweede tijd had gezwommen. Hij was toen een seconde sneller dan in zijn race in de halve finale. Het weer bewolkt met in het noorden af en toe wat regen en in het zuiden wat zon. Maxima tussen 17 en 20 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan twee files.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 Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik met jou. Ik ben nog wakker en ik sta naar het plafond en ik denk aan de dag het zomaar er vandoor gaan met jou.